staan veel kolonisten al klaar om nieuwe nederzettingen te bouwen in het bezette gebied. Behalve 300.000 Israëliërs wonen op de westelijke Jordaanover zo'n 2,5 miljoen Palestijnen. Tot het laatste moment hebben de Amerikaanse minister Clinton en de Palestijnse president Abbas geprobeerd Israël te bewegen om de bouwstop te verlengen. Abbas dreigt onder meer het stopzetten van de vredesonderhandelingen. Netanyahu zei na het aflopen van de bouwstop dat hij hoopt dat de gesprekken tussen Israël en de Palestijnen gewoon doorgaan. In het Pakistanse grensgebied met Afghanistan heeft de ISAF-troepenmacht van de NAVO meer dan 30 rebellen gedood. Dat was reactie op een aanval van de opstandelingen op een Afghaanse legerpost. Twee gevechtshelikopters van de ISAF zetten de achtervolging in tot over de grens met Pakistan en doden de rebellen. Het is vrij zeldzaam dat bemande militaire vluchten de grens oversteken. Wel voert de troepenmacht vanuit Afghanistan geregeld aanvallen uit op Pakistaans grondgebied met onbemande vliegtuigjes. Het grensgebied is een belangrijke uitvalsbasis voor de Taliban-rebellen. De Polifinario is dit jaar gewonnen door cabaretière Claudia de Brij. Ze krijgt de prijs voor haar programma de Vrede. Volgens de jury is het een meer dan geslaagd cabaretprogramma... intelligent bedacht en fraai van vorm. De aanmoedigingsprijs Nederlands Hoop ging naar Paulien Cornelissen. De jury noemt haar tegendraads en vernieuwend. De cabaretprijzen werden gisteravond uitgereikt in de Kleine Comedie in Amsterdam. Het weer, in het noorden regen, in de rest van het land kans op mist. Overdag valt er alleen in het noorden af en toe een bui en het wordt 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, heeft het al.